Kees Rood met het NOS-journaal. De wedstrijdjury bestraft hem daarmee voor de elleboogstoot die hij vanmiddag in de sprint uitdeelde. De Brit Mark Cavendish belandde daardoor in de hekken en kwam ten val. Volgens de eerste berichten heeft hij daarbij een schouderblessure opgelopen. Aanvankelijk leek Sagan alleen een tijdstraf van 30 seconden te krijgen, maar na overleg heeft de jury de wereldkampioen alsnog uit de Tour gehaald. Gisteren was Sagan nog winnaar van de derde etappe. De controle op de bouw van huizen, kantoren en andere gebouwen blijft in elk geval tot 2019 een taak van de gemeente. Minister Plasterk stelt de privatisering van het toezicht met een jaar uit. Vandaag bleek dat de Eerste Kamer nog veel bezwaren had tegen het wetsvoorstel. Ook de grote steden vrezen voor de kwaliteit van de bouw als het toezicht door een private partij gedaan wordt. Plasterk geeft de gemeente nu tijd voor aanvullingen op zijn wet. De Duitse politie heeft bij invallen in Hamburg en Rostock wapens gevonden... die linksradicale demonstranten mogelijk wilden gebruiken... in hun protesten tegen de G20-top in Hamburg. Het gaat om messen, katapulten en grondstoffen voor explosieven. De politie houdt er rekening mee dat dit een fractie is... van wat zich wellicht nog in kelders en garages in en om Hamburg bevindt. De G20-top begint vrijdag. De presidenten Trump en Poetin worden dan in Hamburg verwacht. Fabrikanten moeten verplicht worden om spullen te maken die langer meegaan. Het Europees Parlement heeft een voorstel daarover aangenomen. Veel producten zijn zo gemaakt dat ze minder lang meegaan dan in theorie zou kunnen. Apparaten zouden makkelijker uit elkaar te halen en te repareren moeten zijn, vindt het Europees Parlement. Het weer vanavond en vannacht in het noorden veel bewolking met kans op wat regen.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 Geen lompen, maar zware metaal. Presentatie Angela Jansen. The Welkom bij deze nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. ZFM Goes Metal. En eh, we gaan niet eh, al te lang praten, want eh, we zitten hier per slot van rekening voor de muziek. En de allereerste opening, ik open deze met Immortal. En het nummer is... at the heart of winter. Immortal. We gaan verder met a monomarth En achtereenvolgens hoort u Arch Enemy. Een van eh, de bands met, vind ik, wel een van de meest evil grunters die er bestaat. En eh, ik heb een nieuwtje. Het is een vrouw. Zo, de nek nekspieren zijn weer lekker los. En eh, we gaan even naar een eh, iets rustiger momentje. De band Stratovarius staat bekend als een symfonische rockband. En eh, dat is ook te horen. weergeloze zang en een geweldig nummer. Legion of the Twilight van het album Under Flaming Winter Skies live in Tampere, Finland. Se rupisee sellainen kuin Legions! van Stradivarius gaan we naar het album Countdown to Extinction. En het nummer heet Symphony of Destruction. De band is één van de Big Four. En dan heb ik het over Megadeth. oudje. Megadeth. We gaan door met nog een oudje. En deze keer is dat Judas Priest. En achtereenvolgens hoort hij Uriah Heep. Het eerste nummer heet Painkiller. En de tweede heet Lady in Black. think of battles that reduces men to animals. So easy to begin and yet impossible to win. For she, the mother of all men, to counsel me so wisely then, I feared to walk alone again and asked if she would stay. trust in me, she said, and filled my heart with life. There is no strength in numbers, have no such misconceptions. But when you need me, be assured I won't be far away. spoke, she turned away and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I'll find new heart each time I think upon that windy day. So if one day she comes to you, think deeply from her words, so I seek courage from her Sommige luisteraars zullen misschien verbaasd zijn over dat laatste. Eh, maar een ballad hoort ook bij metal. Dus bij deze. En eh, na dit rustpuntje is het eh, weer gedaan met de powernap. We gaan verder met Bathory. A Fine Way to Die. En we gaan alweer naar de laatste van het eerste uur.